Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Montenegro is de Verder heeft de regering besloten om mensen verplicht te werk te stellen. Zij moeten de 60.000 mensen helpen die in tal van dorpen van de buitenwereld zijn afgesloten. Voor de komende dagen wordt nog eens een meter sneeuw verwacht. In de hoofdstad Podgorica mogen particulieren hun auto niet meer gebruiken... en tal van belangrijke wegen zijn afgesloten. Er rijden geen treinen meer van en naar het buurland Servië. Ook daar veroorzaakt het winterweer grote problemen... De Servische regering heeft besloten dat volgende week alle overheidsinstellingen en staatsbedrijven dicht blijven om stroom te besparen. In Lissabon hebben meer dan 100.000 mensen gedemonstreerd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Volgens sommige Portugese media waren er zelfs meer dan 300.000 demonstranten. Het wordt de grootste betoging genoemd in meer dan 30 jaar. Het kabinet kwam de bezuinigingen overeen met de EU en het IMF in ruil voor noodhulp ter waarde van 78 miljard euro. Volgens de vakbonden leiden de maatregelen tot verarming doordat de koopkracht daalt en de werkloosheid stijgt. Woensdag bekijken de EU en het IMF of Portugal zich aan de afspraken houdt in ruil voor de noodhulp. In de Eredivisie betaald voetbal heeft AZ zijn koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen thuis met 2-0 van Excelsior. Roda JC klom naar de achtste plaats door een 1-0 overwinning thuis op NEC. VVV staat niet meer op de laatste plaats, de Limburgers wonnen met 2-0 thuis van Groningen. NAC Ajax is nog aan de gang. Het weer, vannacht helder in het zuiden, wat bewolking in het noorden en oosten. Temperaturen tussen min 8 en min 12.